Eck met het NOS-journaal. Er komt vandaag nog geen duidelijkheid over de verdeling van de kabinetsposten... onder de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Partijleiders Jette, Jessicus en Bontebal zeiden vanmiddag dat ze er grotendeels uit zijn... maar dat ze nog een paar dingen moeten uitzoeken... Verslaggever Lars Geers heeft al wel het een en ander gehoord in de wandelgangen. En wat we nu een beetje horen is dat D66 sociale zaken zou krijgen. Die moeten daar dus de pijn gaan verdedigen van het ingrijpen op de sociale zekerheid. Het CDA zou dan economische zaken krijgen. Eh, VWS horen we ook dat VVD daarvoor in, eh, in aanmerking zou komen. Dus daar zou een VVD'er de zorgkosten eh, moeten gaan beteugelen. Nou, we gaan het merken de komende twee weken. De politie heeft aan tientallen mensen een sms gestuurd... met daarin een waarschuwing om te stoppen met het versturen van dreigberichten... aan de directeur van Feyenoord. Hun telefoonnummers doken op bij een onderzoek naar de dreigementen... die de Feyenoord-directeur krijgt sinds de nederlaag tegen PSV. De politie onderzoekt of de verstuurde berichten strafbaar zijn. De Britse premier Starmer zegt dat politicus Peter Mendelssohn... keer op keer tegen hem loog over zijn relatie met Jeffrey Epstein... Het Lagerhuis wilde van Starmer weten hoe hij Mendelssohn tot ambassadeur van de VS kon benoemen... terwijl al bekend was dat hij banden had met de inmiddels overleden Epstein. Starmer zei dat Mendelssohn niet eerlijk was en dat hij spijt heeft van de benoeming. Koningin Maxima is vandaag officieel begonnen aan haar opleiding tot reservist. Ze gaat aan de slag bij de Koninklijke Landmacht. Op foto's van de RVD is te zien hoe Maxima schiettraining krijgt en hoe ze een steiger beklimt. Als ze haar opleiding afrondt, krijgt ze de hoge rang van luitenant-kolonel. Een reservist kan worden opgeroepen voor militaire dienst. Het weer vanavond en vannacht is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden blijft het boven nul, maar in het noorden gaat het licht vriezen. Het kan daar opnieuw glad zijn. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 por ti, por mí. Póngalo billete. por ti, por mí, por ti, por mí. por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría.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 you gotta let it go. loving it. Oh. How, how you do all the things you do. Me and you, you're so professional. Not to mention you're the baddest of your crew. We'll just sit there, girl that hot girl my anthem, turn it up and throw a tantrum.